wordt ook een Nederlandse politieman genoemd... Het is iemand van de Rotterdamse politie die het korps landelijke politiediensten adviseerde over de aankoop van pepperspray. De naam van de betrokkenen wordt in de officiële stukken niet genoemd. Hij zou in 2001 vertrouwelijke informatie over de aanbesteding hebben doorgespeeld aan de Amerikaanse fabrikant van pepperspray. Daarvoor zou 15.000 dollar zijn betaald. Volgens de Amerikaanse justitie kocht het KLPD een jaar later voor 2,4 miljoen dollar aan pepperspray bij het bedrijf van de verdachte zakenman. Het KLPD wil nog niet reageren. Inwoners van vijf grote EU-landen zijn sterk verdeeld over de toetreding van Turkije tot de Unie. Blijkt uit een onderzoek van twee universiteiten uit Spanje en één uit Turkije. Van de ondervraagden is 47% voor toetreding en 47% tegen. 6% had geen mening. Als de kwestie in een referendum zou worden voorgelegd, zou het aantal tegenstemmers groter zijn, denken de onderzoekers. Volgens hen komt dat doordat mensen eerder geneigd zijn te kiezen voor de bestaande situatie. Tegenstanders van toetreding van Turkije vinden dat een islamitisch land niet past bij de christelijke wortels van de EU. Het onderzoek werd uitgevoerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje. De nieuwe aartsbisschop van België heeft een verband gelegd tussen homoseksualiteit en anorexia. Homoseksualiteit komt niet overeen met wat seks hoort te zijn. Net zo min als anorexia te rijmen is met eetlust, zei aartsbisschop Leonard in een vraaggesprek met een Waalse tv-zender. Hij voegde eraan toe dat hij nooit zou zeggen dat anorexia-patiënten abnormaal zijn. Leonard kwam een paar jaar geleden als bisschop van Namen in opspraak door homoseksualiteit abnormaal te noemen. Het weer. Het vriest overal licht en er is kans op gladheid.